Stubenitski met het NOS-journaal. Vier mensen die werden verdacht van betrokkenheid bij een spoorongeval in Wiegen zijn vrijgelaten. Gisteravond kwam een man uit Nijmegen om het leven bij een ruzie op het station. Hij belandde tijdens een massale vechtpartij op het spoor en werd door een trein geraakt. Volgens de politie treft de vier verdachten die werden opgepakt geen blaam. Vanmiddag en vanavond werd het treinverkeer tussen Nijmegen en Os stilgelegd voor politieonderzoek op het station van Wiegen. Duitsland krijgt te maken met een nieuwe staking op het spoor. Het wordt de zevende staking voor een hoger loon in een half jaar tijd. Wanneer hij begint wil de machinistenvakbond nog niet zeggen. Waarschijnlijk gaat de staking vier dagen duren. De vakbond eist een kortere werkweek en een loonsverhoging van 5 procent. Griekenland heeft een nieuwe president. Het is de centrumrechtse politicus en rechtenprofessor Prokopis Pavlopoulos. Hij was eerder minister van Binnenlandse Zaken en parlementslid voor de partij Nieuwe Democratie. Hij wordt beschouwd als gematigd. Een groepje Chelsea-supporters heeft zich gisteravond misdragen in Parijs. Voor de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain lieten enkele Engelse supporters een zwarte man niet in een volle metro stappen. Ze zongen naar de man dat ze trotse racisten zijn. Chelsea schrijft in een verklaring dat de supporters kunnen rekenen op een stadionverbod. De Britse premier Cameron noemt het incident zeer zorgwekkend. Vakbond FNV is akkoord met het massa-ontslag bij Blokker. Er verdwijnen de komende tijd 440 banen. De directie heeft de FNV ervan overtuigd dat dit nodig is... omdat de winkels van Blokker dan kunnen blijven bestaan. De vakbonden hopen wel dat er een goed sociaal plan komt. Het weer, het blijft droog en het vriest vannacht 1 of 2 graden. Morgen geregeld zon, in de avond meer bewolking. Het wordt morgen ongeveer 8 graden. Dit was het NOS.